Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Slecht weer leidt tot problemen in het zuiden van het land. Er zijn bomen omgewaaid en er zijn meldingen van blikseminslag. In Rosmalen is daardoor een huis afgebrand. In Den Bosch werd het festival Jazz in Juketown vanwege de zware regen enige tijd stilgelegd. De buien van nu zijn een voorbode van het onweer dat vanavond gaat komen. Het KNMI heeft voor het zuiden en oosten van het land code oranje afgegeven. Voor de rest van het land geldt code geel. De Syrische president Assad heeft honderden gevangenen amnestie verleend. Dat heeft hij gedaan ter gelegenheid van zijn herverkiezing afgelopen week. Activisten melden dat de afgelopen dagen 800 mensen zijn vrijgelaten uit gevangenissen in Aleppo en Damascus, onder wie veel tegenstanders van de regering. Grondleggers van het Syrische verzet komen niet in aanmerking voor amnestie. In Duitsland is 10.000 liter frituurolie in de Rijn gestroomd. Dat gebeurde door een lek in een oven van een chipsfabriek bij Mannheim. Het lek ontstond gisteravond en werd pas in de loop van de ochtend ontdekt en gedicht. De Rijn is over een lengte van 50 kilometer vervuild. In de Braziliaanse stad Sao Paulo heeft de politie traangas gebruikt om stakend metropersoneel uit een station te verdrijven. Een deel van het metropersoneel staakt voor loonsverhoging. De autoriteiten zijn bang dat de staking donderdag nog niet voorbij is. Dan wordt de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld in Sao Paulo. In vijf jaar tijd is het aantal tattoo-shops in Nederland verdubbeld. Het zijn er nu 890, blijkt uit cijfers van het RIVM, dat de vergunningen verleent. Een belangrijke oorzaak van de stijging is dat tatoeages tegenwoordig populair zijn in alle lagen van de bevolking. Het RIVM waarschuwt dat er ook veel illegale tatoeëerders zijn bijgekomen... die vaak niet aan de hygiëne-eisen voldoen. Het weer. Vanavond trekken vanuit België zware onweersbuien over het zuiden en oosten. Daarbij is kans op veel regen, hagel en windstoten tot 120 km per uur. Morgen nog wat buien, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 20 graden op de Wadden tot 27 in het oosten. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorel en Bergen 4 kilometer.